Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Pen van het extreemrechtse Front National in Frankrijk krijgt geen toestemming om mensen anoniem op de lijst te zetten die ze nodig heeft om aan de presidentsverkiezingen mee te doen. Constitutionele Hof heeft haar verzoek daarvoor afgewezen. Le Pen moet net als andere kandidaten voor 15 maart 500 handtekeningen overleggen van burgemeesters of lokale bestuurders die haar kandidatuur steunen. Hun namen worden gepubliceerd. Het Front National heeft 118 gekozen vertegenwoordigers. Le Pen vreest dat ze de 500 handtekeningen niet haalt. Supermarktconcern Jumbo mag C1000 overnemen. De Nederlandse mededingingsautoriteit gaat akkoord met de overname van de ruim 400 winkels. Wel stelt de NMA als voorwaarde dat Jumbo 18 winkels verkoopt om in een aantal plaatsen oneerlijke concurrentie te voorkomen. Jumbo zegt dat de overname van C1000 waarschijnlijk deze week voltooid wordt. Nog nooit waren er, zo weinig rokers in Nederland als vorig jaar. In 2011 rookte een kwart van de bevolking. Halverwege de vorige eeuw was dat nog bijna drie kwart. Dat meldt stichting Stivoro. De laatste jaren was het aantal rokers stabiel, zo'n 28% van de bevolking. Maar vorig jaar daalde het aantal naar 25%. Zowel mannen als vrouwen stopten met roken en ook tussen hoger en lager opgeleiden was in het stoppen weinig verschil. De Engelse rockband Blur sluit komende zomer de Olympische Spelen in Londen af met een optreden. De officiële afsluitingsceremonie van de Olympische Spelen is op 12 augustus in Hyde Park. Naast Blur treden dan de New Wave Band New Order op en ska band The Specials. Vanavond wordt Blur onderscheiden met een Brit Award, een belangrijke prijs van de Britse muziekindustrie. De band wordt gezien als een van de grondleggers van de Britpop. Blur scoorde een paar hits in Nederland, waaronder Girls and Boys in 1994 en Song 2 uit 1997. Het weer, vannacht ontstaat lage bewolking. De temperatuur daalt in het zuidoosten naar 0 graden. Aan de kust eh, tot een graad of 4. Morgen bewolkt, overwegend droog en een stevige zuidwestenwind en maxima rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam en op de A77 tussen Rijkenvoort en de Duitse grens.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 Dat gepresenteerd wordt door Frans Kroosberg en Adam Spoor. Eh, Don Baez die u net hoorde was in de 60 jaren in Nederland beland en daar is hij blijven hangen. Hij is, eh, getrouwd met een, was getrouwd met een ras-echt Amsterdamse, woonde op de Admiralengracht en daar zat hij dagelijks te vissen. En ik heb een prachtig verhaal ooit van, van Descartes gehoord, want die speelde regelmatig met hem. En toen moesten ze een keer midden in de winter moesten ze naar Den Haag voor een snowball. Maar Deo had een hele oude auto en daar zat maar één stoel in voor. En toen heeft Don Baaiers, zonder verwarming, op een sinaasappelkistje naast hem gezeten. Ja, zo gaat dat, hè. Eh, nou ja, we gaan een, een, een, switchje maken naar een cabaretier. Eh, Hans Teven, maar tevens een, een, een hele goede Sinatra-vertolker.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 Where the fuck are you going? Wait till it warms up all the way. Wait till our lips have met. Turn around and wait till you see that sunshine day. You ain't seen nothing yet. The best is yet to come, and baby, won't that be fine? gonna teach you to fly. We've only tasted the wine. We're gonna drink I draw you near until you see that sunshine plays. Ain't nothing like it here. The best is yet to come, and baby, won't that be fine? The best is yet to come, come the day of mine. Come the day of mine, and you're gonna be mine. Thank you. Thank you. sarna khela morchavore morchavore sheretia vela sheretia vela te dikam cabaret Naast Baramovic, een gypsy legend. De man werd geboren in Nis op 1936. Hij deserteerde uit het leger. Hij kon toen, die wat ouder was, nog lezen, nog schrijven. Maar heeft het een en ander geleerd in de gevangenis. Hij was ook een begenadigde voetballer of keeper. De Black Panther werd hij genoemd. We hadden we in Nederland ook een. Frans de Munk was ook de Black Panther. Ja. Maar deze man die kan toch wel geweldig spelen. Ik moet toch even noemen de accordeonist Mustafa Santic. Ja, eh, Fred, eh, je weet ook wie de Pink Panther was, hè? Ja. <laughs> Ja, ik had het eerste uur er al even over dat er in Haarlem op 17 maart een jazzmarathon wordt gehouden. Voor een, eh, voor een standbeeld voor Ruud Brink en Descartes in Haarlem. En daar doen een keur van, eh, van de bands mee. Onder andere, eh, onder andere de Big Band Cabanza. Het, oud <clears throat> het oude Dixieland Orkest. Het oudste Dixieland Orkest van Haarlem. De Town Jazz Band. De Cheerful Fruitflies. Het Hans Keuner kwartet, het Rob Agebeek, Danny van der Hoop kwartet, met Fred Leeflang en natuurlijk Spoor 5. En als u daar meer van wilt weten, ga dan even naar de website www.muziek en dan een liggend streepje monument.nl www.muziek monument.nl. En daar kan u alles vinden. U kan daar de hele dag terecht van smiddags 2 tot s avonds 24 uur, 12 uur voor een tientje. En dat tientje dat wordt eh, gebruikt voor het beeld te creëren. Nou, om een van die mensen waar het om gaat is Ruud Brink. U weet dat ik een groot fan van hem ben. En ik laat, of er wordt nu iets gedraaid wat, eh, wat eh, ook weer dan bijzonder is en wat je niet vaak gehoord hebt. Ruud Brink wederom zingen maar daarna ook klarinet spelend met Rob Aangebeek. I Gon Get Started. deze Basie Jam. Ik heb deze LP al heel lang in me zitten en ik draai hem altijd met veel genoegen. Het personeel, Count Basie op de piano of het orgel, Louis Belsen op drums en dat hoorde u heel goed. Ray Brown op bas, ja ja, heel groot allemaal. Irving Ashby op de gitaar, J.J. Johnson nog op trombone, Harry Edison op trompet en Eddie Davis op sax En Zoet Sims ook nog eens een keer op sax. Hij werd opgenomen op 10 december 1973 en natuurlijk geproduceerd door Norman Granz. Blink Blues was het. We gaan heerlijk door met nog... Nou, ik heb hier eh, iets goed eh, liggen en weet dat iets... We weten allemaal dat in Nederland ontzettend veel jonge talenten rondlopen door de opleiding die in Nederland is voor, voor de lichte muzen. Uh, in ieder geval de beste van de opleiding van Europa. En één daarvan voor de jongens is eh, de in 2008 afgestudeerd in het conservatorium in Amsterdam als pianist Ruben Heijn. Hij is veel het nieuws de laatste tijd, want hij zingt ook, eh, ook verdienstelijk. Eh, ik heb hier een stukje van hem liggen en voor, voor velen van u zal het misschien een kennismaking zijn. Maar het is een ongelooflijk talent. Hij speelt met... Steffen Kruger, Paul Willemsen en Nienke Gaastra. Stand up, speak out. Are we too much alike? I know stand up, speak out, speak out for me Baby, stand up, speak out for me Oh, stand up, speak out, speak out for me Stand up, speak out for me Hey, yeah, yeah Stand up, speak out, speak out for you Please, babe, stand up, speak out for you Ruben Heijn met een eh, eigen compositie. Eh, groot talent, zoals u hoort. We gaan nog even terug naar een eh, cd die we voor in het eerste uur, gedraaid hebben. En het is altijd weer, leuk als je die titels ziet van die stukken. dit is namelijk een stuk dat is beroemd geworden door de Plattners, de zangers. Maar ja, al die stukken werden gebruikt natuurlijk ook door muzikanten. En ook natuurlijk door Benny Golson en Freddie Hubbard. En zij gaan spelen voor u met Carter op de bas. Love is a many splendored thing. ik had het eh, net al over de, <clears throat> over de opleiding eh, lichte muzen in Nederland. Dat is toen in, ingezet in, in de jaren, eind jaren 70, begin 80. En in 1992 had je ook al een, een eh, fantastische lichting van jonge muzikanten. En die wonnen toen de Paul Mal Export Swing Award. En dat orkest stond onder leiding van Henk Meutgeer, die nu nog het, het, het, het orkest eh, van het, jazzorkest van het Concertgebouworkest eh, dirigeert.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 They sparkle, they bubble, they're gonna get you in a whole lot of trouble. You're overworking them, there's danger lurking in them, their eyes. Yeah. do do be do da do do be do da doo do doo do mer do be bum be do be do da da be do do doo do doo ba do be do do da bo do bo bo be do ba doo ba doo do do bo ba doo be do boom. met Errol Gerald op vinyl samen met Basie op arrangementen van Quincy Jones. Nou ja, en we gaan eruit met een, eh, nummer. En speciaal mocht ik dat voor Fred doen. Eh, want het is een, nummer eh, dat ik zelf speel. <laughs> Eh, dat is speciaal voor mij geschreven door de Haarlemse muziekproducer uh, Giorgio Schultz. En die zorgt ook helemaal voor de ritmesectie. En ik draag het speciaal op voor mijn vrienden, de fans van De Grijze Plaag. En het heet Bossa Adamo.